Consumenten blijven somber over de economie, maar ze zijn vergeleken met vorige maand wel minder negatief over hun eigen financiële situatie. Ze doen iets eerder grote aankopen. Consumentenvertrouwen is daardoor licht verbeterd. De werkloosheid is vorige maand met 17.000 gestegen tot 455.000. 5,8% van de beroepsbevolking zit zonder werk, het hoogste niveau sinds februari 2010. Het weer dan nog. Vanochtend in het noordoosten nog even zonnig. Later overal bewolken nevelig. Maar het blijft droog. Het wordt 5 graden in Groningen en een graad of 10 in Zeeland. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan nog files op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor het knooppunt Everingen 4 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 3. A8 naar Amsterdam ook nog 3 kilometer voor Knopend Koenplein. A12 Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal Westenmaarn 6 kilometer. A20 naar Gouda nog 3 kilometer bij Moordrecht. En op de A27 Breda in de richting Utrecht. Bij Noordloos 3 kilometer en verderop tussen Lexmond en Nieuwegein 4. Tot zover de verkeersinformatie.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 De drie grote banken, ING, Rabo en ABN AMRO, zeggen dat veel klanten nog snel een spaarloonrekening openen. De regeling wordt bij 1 januari afgeschaft. Maar wie nu nog 613 euro uit zijn bruto loon op een spaarloonrekening stort, kan dat na 1 januari belastingvrij opnemen. Afhankelijk van de belastingschijf heeft de klant een voordeel van 200 tot 300 euro. Staatssecretaris Wekers wilde de regeling per direct stoppen, maar daar kreeg hij geen Kamermeerderheid voor. Het lichaam dat gisteren bij Herkenbos is gevonden is inderdaad van de militair Laurens Frits. De militair van 30 werd sinds september vermist. Gisteren vond de Limburgse politie het lichaam bij een bungalowpark in Herkenbos, maar waar Frits een huis had. Een 47-jarige man werd begin deze maand aangehouden en wordt verdacht van doodslag. In Spanje is de rente op tienjarige staatsleningen opgelopen tot 7%. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro 14 jaar geleden. Er werd ook minder geld opgehaald dan verwacht. Andere eurolanden hebben een beroep moeten doen op het noodfonds van de EU toen de rente zo hoog werd, omdat het op de lange termijn onbetaalbaar is. De Stockholmprijs voor criminologie is toegekend aan hoogleraar Jan van Dijk van Tilburg University. De Zweedse prijs wordt sinds 2006 uitgereikt en wordt gezien als de Nobelprijs voor criminologie. Van Dijk krijgt hem voor het opzetten van de internationale slachtofferenquête, waarin burgers naar hun ervaringen met criminaliteit wordt gevraagd. Van Dijk krijgt 1 miljoen Zweedse kronen en dat is ongeveer 110.000 euro.